Commissie Veiligheid en Justitie verwacht dat het plenaire debat in de Senaat op zijn... De Tweede Kamer praat volgende week over de wet. Met de vorming van de nationale politie wil minister Opstelten de huidige 26 regio's terugbrengen tot 10. Het nieuwe systeem is bedoeld om slagvaardiger te kunnen werken. Tegen een oud-directeur van woningcorporatie SGBB is 4,5 jaar cel geëist voor fraude. Het is de eerste eis in een reeks zaken die het OM aanspant tegen verdachten van fraude bij woningcorporaties. De SGBB is de stichting gereformeerde bouwcorporatie voor bejaarden. Vijf verdachten worden vandaag de eisen van het OM. Die variëren van 4,5 en 4 jaar cel voor twee bestuurders en 9 maanden tot 2,5 jaar voor de anderen. Alle straffen zijn onvoorwaardelijk. Tegen de vijf zijn ook boetes geëist van 50.000 euro. De vijf zouden fraude hebben gepleegd met miljoen euro's van de corporaties in drie vastgoedprojecten. Het geld ging onder meer naar dure auto's en vakanties. De Turkse regering heeft voor het eerst excuses aangeboden voor een bloedbad onder Koerden in de jaren 30. Premier Erdogan verontschuldigde zich voor de dood van bijna 14.000 mensen in Dersim in Oost-Turkije. Ze kwamen tussen 1936 en 1939 om toen het Turkse leger hard optrad tegen Koerdische opstandelingen. Erdogan repte met geen woord over de honderdduizenden doden die begin vorige eeuw vielen tijdens de Armeense opstand. Het weer bewolkt, nevelig en mistig. Alleen in het zuidwesten klaart het mogelijk wat op en breekt soms de zon door. Temperatuur 8 graden in Groningen en een graad of 12 in Zeeland. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS. Dit is van de ANWB. Er staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Hoogmade 3 kilometer. A10 de ring van Amsterdam tussen Geuzenveld en knooppunt Koenplein 3. Na een ongeluk op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda bij knooppunt Terbrechtseplein 4 kilometer.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 Er klinkt geweervuur en ambulances, ambulances rijden af en aan. Vanmiddag was het een paar uur wat rustiger nadat het leger zich tussen de betogers en de politie had opgesteld. Vooral rond het ministerie van Binnenlandse Zaken heerst weer een grimmige sfeer. Er is traangas gebruikt en er wordt